Alle 153 inzittenden zijn omgekomen. Ze komen allemaal uit Nigeria. Het toestel van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air kwam uit de hoofdstad Abuja. Het zou een gebouw hebben geraakt en daarna in brand zijn gevlogen. Het toestel kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos. Waar ook op de grond slachtoffers zijn gevallen, is nog onduidelijk. Het Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen president Mubarak. De Egyptische oud-dictator werd zaterdag veroordeeld tot levenslang... wegens het neerslaan van protesten in zijn land... maar werd vrijgesproken van corruptie. Zijn twee zonen en zes hoge politiefunctionarissen gingen vrij uit. Toem wil Mubarak en zijn zonen alsnog veroordeeld zien voor corruptie. Tegen het vonnis was veel protest in Egypte... omdat velen graag de doodstraf hadden gezien voor Mubarak. In Wassenaar is oud-politicus Jan Gemelig-Meiling overleden. Hij was staatssecretaris van Defensie voor de VVD in het eerste kabinet Kok en schortte de opkomstplicht op. Daardoor worden dienstplichtigen sinds 1996 niet meer opgeroepen. Gemelig-Meiling raakte in opspraak door enkele declaraties, maar een onderzoek in 1998 pleitte hem vrij. Toch keerde hij niet terug in het tweede Paarse kabinet, maar werd lobbyist voor defensiebedrijven. Jan Gemelig-Meiling was al geruime tijd ziek. Hij is 76 jaar geworden. In Hellevoetsluis heeft een visser een granaat uit de vestinggracht gevist. De haak van de visser bleef vastzitten, waarna de man met een bootje de gracht in ging om zijn lijn binnen te halen. En toen ontdekte hij dat hij een granaat aan de haak had geslagen. Het explosief stamt uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst gaat de granaat onschadelijk maken. Het weer vannacht bewolkt en eerst nog droog, maar later gaat het vanuit het westen regenen.